Dat meldt een Japanse nieuwszender. De man werd gevonden in de zwaar getroffen stad Kesenuma, zo'n 100 kilometer ten noorden van Sendai. Hoe het met hem gaat en hoe hij zo lang heeft kunnen overleven is niet bekend. Een Nederlands bedrijf is gevraagd om in Japan luchtopnames te maken van de zwaar beschadigde kerncentrale Fukushima. Het videobedrijf Aerial Take uit Den Haag werkt met onbemande helikopters. Daarmee is het mogelijk opnames te maken van gevaarlijke situaties. Zoals in januari bij de chemische brand in Moerdijk. Of Aerial Take ingaat op het Japanse verzoek is nog niet bekend. Het bedrijf wil eerst meer informatie van deskundigen over de gevaren. Technici hebben de kerncentrale intussen voorzien van elektriciteit. Ze proberen nu de koelsystemen weer aan de praat te krijgen. Ze hopen dat dat vandaag als eerste lukt bij reactor 2. Tot nu toe worden de reactoren met zeewater gekoeld, maar dat gaat heel moeizaam. Het Japanse atoombureau heeft gisteren het dreigingsniveau voor straling verhoogd van 4 naar 5 op een schaal van 7. De Franse VN-ambassadeur verwacht dat de militaire actie tegen Libië dit weekend begint. De komende dag wordt er in Parijs een topconferentie gehouden... en in de uren daarna zal de interventie waarschijnlijk beginnen... zei de Franse diplomaat tegen de BBC. Eerder zinspelde Parijs erop dat de actie al voor de top zou kunnen beginnen. De topconferentie wordt de komende dag bijgewoond door westerse regeringsleiders en vertegenwoordigers van enkele Arabische landen. Ook premier Rutte is erbij in Parijs. Er wordt onder meer gesproken over de handhaving van een vliegverbod boven Libië. Het weer. In Limburg is nog kans op regen.